dag van mijn grootste verdriet. Ik kan er nog dikwijls om wenen. Toen moeder voorgoed al haar kinderen verliet, voor altijd ging zij van ons heen. Al is ze niet meer in ons midden, toch zal ik zit geknield, dan hoor ik haar stem, waar ik als kind zo van hield. Ik voel weer de liefde die zij aan me gaf op dat plekje bij moedertjes graf. ginds op die plek waar mijn moedertje ligt, daar kan ik zo vaak zitten dromen. Ook schaam ik me niet wanneer langs mijn gezicht de tranen soms rijkelijk stromen. Al moest ik het kostbaar. из храма.